Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Frankrijk toestand. In plaats daarvan is een nieuwe wet in werking getreden die politie en justitie meer bevoegdheden geeft. De noodtoestand werd twee jaar geleden ingesteld na de terreuraanslagen op onder meer de Bataclan concertzaal in Parijs. Volgens de regering zijn er in die twee jaar 32 terreuraanslagen verijdeld. Dat was volgens de minister van Binnenlandse Zaken dankzij de extra veiligheidsmaatregelen, maar ook door tips van buitenlandse inlichtingendiensten. Ongeveer 750 mensen zijn onder huisarrest geplaatst en op ruim 4400 plek is huiszoeking gedaan. De minister noemt de noodtoestand een succes. Het voortgezet onderwijs wil dat het kabinet 300 miljoen euro investeert... zodat docenten iets minder voor de klas hoeven te staan. De VO-raad wil dat leraren twee uur lestijd per week gebruiken... om zichzelf te ontwikkelen en te werken aan onderwijsvernieuwing. Voorzitter Paul Rozemuller van de raad zegt dat er in veel verkiezingsprogramma's... aandacht werd gevraagd voor de noodzaak van meer tijd en ruimte voor docenten... maar dat dit niet terug is te zien in het regeerakkoord. Nederlandse docenten met een volledige baan staan 25 uur voor de klas. Of minder uren ook gevolgen heeft voor de leerlingen is niet duidelijk. De bestuurder die in New York met een pick-up truck op fietsers en voetgangers inreed... heeft op de plek van de aanslag een briefje achtergelaten. En daarop zou staan dat hij uit naam van IS handelde. Bij de aanslag gisteravond in de buurt van het World Trade Center... vielen acht doden, onder wie vijf Argentijnen en een Belgische vrouw. De belangrijkste reden voor rokers om te stoppen is de gezondheid van hun kinderen. Daarnaast spelen ook gezondheid van zichzelf en het advies van dokter of tandarts een rol. Blijkt uit cijfers van het CBS. Mediacampagnes of schokkende plaatjes op sigarettenverpakkingen zijn voor slechts een kwart reden om te stoppen. Wereldwijd heeft driekwart van de kinderen van 2 tot 4 jaar thuis te maken met geweld. Volgens UNICEF gaat het om zo'n 300 miljoen peuters wereldwijd... die door hun ouders of verzorgers hardhandig bestraft of psychisch mishandeld worden. UNICEF noemt de schade die kinderen wordt aangedaan verontrustend. Het weer bewolkt dan in het zuiden breekt de zon af en toe door. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In de Randstad zijn flinke problemen op de A9. Richting Alkmaar is de weg dicht bij Akersloot een kettingbotsing. Staat inmiddels 5 kilometer file met drie kwartier vertraging. Het verkeer wordt er omgeleid via de afrit Uitgeest over de N8 en de N246. Op de andere rijbaan richting Amstelveen is ook een ongeluk gebeurd bij Uitgeest. Er staat inmiddels 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Bodegraven 10 kilometer na een ongeluk. Vertraging nog een half half uur. Bij Bodegraven zijn twee rijstroken dicht. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A20 vanuit Rotterdam richting Gouda.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 Het eh, nummer is uitgebracht in 19... Ja, daar komt hij. 70. Januari 70 om precies te zijn. Maar hij is geproduceerd in 1969. Dus het kan eigenlijk nog maar net. Ja. En ik denk, ik moet een mooie opening hebben. En eh, nou ja, goed. wat wil je nog mooier hebben dan... net wat ik zeg. Een klassieke bak Harry. Darling, give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxing. Give me the arms and hair, show the light. het nummer Her eh, zijn we, ja, hebben we de aftrap gedaan naar voor drie uur lang. 60 jaren muziek. Uit de jaren 60 natuurlijk. <laughs> Ik heb er zin in en ik hoop eh, jullie ook. Drie uur lang ga ik jullie vervelen met uh, de mooiste nummers. Wait for me one more day. I got many words to say to reach you. anything I need time, then I come to a place in the sun to reach you, Nightingale. Cat met Nightingale. En eh, hij is ook eens een keertje uitgebracht eh, als een grapje door eh, Gloria.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 Like the circles that you find. in the wind in the windmills of your mind, in the windmills of your mind. Sometimes we'll sigh. Sometimes we'll cry. dat was niemand minder dan Buddy Holly. En eh, ja, dat, van die muziek die is vergankelijk en, en alles is vergankelijk. Alleen ja, de herinnering blijft zeg ik altijd. Maar dat geldt ook voor het volgende nummer. Ik heb het eh, eigenlijk al genoemd, dat ik het zo eh, draai. Unit Gloria, dat is de band geweest waar Robert Long altijd de liedzanger van geweest is. En die hebben dus een nummer uitgebracht. Wat trouwens ook een cover was, maar dat weet niemand. En eh, die wil ik ook graag eh, draaien. En eh, ja, waarom gewoon? Omdat het een geweldig goed nummer is. En past in dit programma. En na dit nummer een raadseltje. the first of the last he saw his world back all the animals and birds. They will be spoiled like all the human beings. Be heard. grass and the tree you don't deserve their beauty and their shelter on the third of the last seven days he saw his world he put out all the stars and the moon Gloria, The Last Seven Days. Nou, het raadseltje. Ik wil graag weten van jullie, wie zingt dit? Nee, nee, nee, nee. Niet eerlijk, eh, of niet oneerlijk gaan doen, hè? Geen Shazam. Looking back through a crystal of colors At the good things gone by in your life see that they're vague and deceptive, and you'll never return though you try. It's easy to follow, and it's hard. ocean and you cry because something seems lost. You feel helpless and sad as you wander without knowing what finding it costs. It's easy to sorrow and it's hard just it's hard to climb at all high, so you sit and you pray for the short and easy way in your life. En ja, is inderdaad Boudewijn de Groot met de band De Tower. Dit hoor je alleen maar bij ZFM, hè? So how come you are feeling so lonely? You've got friends taking good care of you. And they're all so alike, and they love you. But you never can tell who is who. It's easy not to wonder. de zang was inderdaad Boudewijn Groot. Zoals ik zei, de band Tower. En eh, vraag 2 is, eh, ja, wie deed de tamboerijn? Jawel, En uh, over tamboerijn gesproken eigenlijk. I'm not sleepy and there senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my last your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm Ja, eigenlijk wil ik toch eh, wel eens een keer voor elkaar eh, zien te krijgen... dat ik eh, de hele studio gewoon vol heb met mensen met allemaal tamboerijns. En heerlijk mee rammelen. Je luistert je Zand voor Mijn naam is Willem Bruist. To the window of my eyes I can see the rainy day sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am.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 A heavenly as it calls shelter of my mind hides my love and my tears, And I keep on looking for a reason which is not here. Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Je luistert nog steeds Back to the 60s bij van Zandvoort. Aangeschoven is de man achter de schermen. En eh, ik noem geen naam, want dat eh, vindt, uh, dat vindt meneer Vos niet leuk. Maar ik zie hem wel. I see your face again. see your face goodbye for the summer. Knowing the love we'll miss, oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. kiss. Sealed with a kiss. Ja, Sealed with a Kiss van Brian Holland. En eh, ja, uh, eh, er wel geschreeuwd van is dat die en die. Maar ja, goed, eh, daar dat hoeft hij niet te vragen. Want hij weet net zoveel van muziek als dat ik weet. Ik weet er helemaal niet zoveel van. Maar ja, goed, doe maar weer. Ik, ik heb een, een verzoekje en dat komt helemaal uit Den Achterhoek. Uit Zelm, om precies te zijn. Leuk dat jullie ook luisteren en... Ja, ik weet niet of jullie daar eh, iets eh, lekkers bij de koffie hebben... maar heb je nog wat over? gezegd? stuur maar. of Swing Soul Machine. Je luistert steeds naar ZFM Zandvoort. Willem Bruist. En we gaan terug naar de jaren 60. Ook met Nederlands muziek. Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad. En prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat. Want hij heeft last van muizenissen. Die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier preekt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar. Hij loopt de dagen met zijn lief. De dagen vliegen, hij blijft staan. Waar komt hij vandaan? Hij koestert de dagen now. opstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draaier voor een harige gezicht. Slaap rust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijkt zijn schotel leeg, ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten, een mager meisje van plezier. Ik draag op mijn borsten een sleutel van goud. Het licht in mijn oog is een ster die verschiet. Zo kan ik niet zijn. langs hem heen. Hij blijft alleen, meestal een mee. Ze danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn, terwijl de lapjes kat heel stil de passie breekt. Het geurt naar brood en warme wijn, en in de sneeuwnacht bij de vallen, verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. Een vuurpijl spuit de hemel in. En morgen verdwijnen ze over het verdwijnen ze over het, nieuwe jaar is wijd en is leeg en groen. Nooit zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen. Zij speelt met de kat en hij zwaait met zijn hand. Vaarwel en tot ziens. Vaarwel en tot ziens. Misschien tot ziens. Misschien tot ziens. Meester Brinkemeer. Meester Brinkemeer. De mensen lopen langs heen. Hij blijft alleen meester mee. Ja, Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. Jawel. Weet jullie trouwens wie dit zijn? Marieke Vos uit Vladingen Die gelijk zei van, ja, maar wacht eventjes, dit zijn de Golden Earring. Mijn S Frans Krassenburg als zanger. Ik vind het geweldig. Brainbox. Downman van Brainbox. Ook een Nederlandse band. Ja, in de jaren 60 was Nederland enorm goed vertegenwoordigd in, eh, in de muziek. En dat geldt ook voor deze band. Ik hoef niet te vragen wie het zijn natuurlijk. famous in the whole world. From England to Japan. tea is famous in the whole wide world. I drink it when, I drink it where, I drink it whenever I can. Tea is famous in the whole wide world. The geisha in Japan makes it to a solemn happening. You feel it more when you sit on the floor. You feel on the floor like a king. It gives you all you want. When they awaken tea and you hear the birds in the bloom, in the bloom. Oh, tea it's famous in the whole wide world. In the Arctic, they drink it with salt. A Dutchman drinking when he feels at ease. He learns he drank it with, he learned it from the Chinese. you drink it with salt. A Dutchman drink it when he feels at ease. He learned it from, he drank it with, he learned it from the Chinese. One cup will cheer it, yeah. It gives you all you drink it when, I drink it where, I drink it whenever I can. kop geschoten, dus dan schiet het er wel in. Het eerste uur zit er weer op van de jaren 60. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Dat is allemaal niet belangrijk. Ik weet dat er nu een, eh, een, eh, ja, een groep mensen in IJmuiden zitten luisteren. Eh, ja, de, de clan van de Baikurel. En ik hoop dat je het gezellig vindt. Ik hoop dat je de winkel vol met mensen hebt. En, nou ja, goed. Laat me iets van je horen. Ga gaan even naar de reclamejournaal Weer reclame.